Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de Oekraïense havenstad Mariupol zou een massagraf zijn gegraven. Satellietbeelden tonen volgens het Amerikaanse bedrijf Maxar een massagraf in Mangush, zo'n 20 kilometer van Mariupol. De burgemeester van Mariupol zei vandaag dat Russische militairen lijken van honderden Oekraïners in massagraven buiten de stad hebben begraven om oorlogsmisdaden te verhullen. Zo'n 12.000 Oekraïense vluchtelingen hebben inmiddels een Nederlandse bankrekening geopend. De banken hebben het voor hen makkelijker gemaakt om een rekening te openen. Vluchtelingen die geen geldig identiteitsbewijs hebben... kunnen bij de gemeente een tijdelijke prepaid betaalpas krijgen. Het Britse lagerhuis gaat onderzoeken of premier Johnson het parlement heeft misleid... met de feestjes van zijn staf tijdens de coronalockdowns. Deze week kreeg Johnson nog een boete voor het bijwonen van een verjaardagsfeest dat voor hem was georganiseerd. Hij bood zijn excuses aan, maar zei ook dat hij zich niet had gerealiseerd dat hij iets fout had gedaan. Johnson zegt dat hij zich geen zorgen maakt over de uitkomst van het onderzoek. Onlangs ontkende hij nog stellig dat hij het parlement had misleid over Partygate. Het Disney Resort in Florida dreigt een speciale belastingstatus te verliezen. Het Amerikaanse bedrijf betaalt nu nauwelijks belasting... en heeft een grote mate van eigen zeggenschap over het 11.000 hectare terrein. Het parlement van Florida wil dat Disney meer belasting gaat betalen. Op de achtergrond speelt mee dat Disney zich heeft uitgesproken... tegen de Don't Say Gay-wet in Florida. Die verbiedt het om met kinderen over gender te spreken. Disney's stellingname is tegen het zere been van de republikeinse meerderheid in Florida. Het weer onder de bewolking koelt het af naar 9 graden vannacht. In opklaringen kan de temperatuur naar 5 graden dalen.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 Hey, I know you wishing he was like me. Like late night calling me for some good deed. Hey. But don't get me a miss or I'm just stuck. mistakes for you and back all it. Well, put some respect on my name, I get you poppin'.